Jong met het NOS-journaal. Bij noodweer in het zuiden van de Verenigde Staten zijn in een dagtijd zeker 64 mensen om het leven gekomen. Staten als Arkansas, Alabama en Tennessee worden al weken geteisterd door stormen, tornado's, onweersbuien en zware regenval. Veel huizen zijn verwoest en er zitten honderdduizenden mensen zonder stroom. Verschillende staten hebben de noodtoestand uitgeroepen, zodat ze beroep kunnen doen op noodhulp van de regering in Washington. Het aantal Nederlanders dat in de schulden zit blijft groeien. Vorig jaar klopten 80.000 huishoudens voor hulp aan bij gemeentelijke kredietbanken. Bijna 30.000 meer dan in 2009. Er werd voor 47 miljoen aan krediet verstrekt. 3 miljoen meer dan het jaar ervoor. De Vereniging van Schuldhulpverleners is bezorgd over de groei die vooral wordt veroorzaakt door de economische crisis. Schulden zijn inmiddels diep in de samenleving geworteld, zegt de vereniging. Meer dan 200 leden van de Syrische baatpartij van president Assad hebben hun lidmaatschap opgezegd uit protest tegen het geweld tegen demonstranten. In een verklaring zeggen ze dat ze samen opstappen na het gewelddadige optreden van leger en politie waarbij honderden doden en duizenden gewonden vielen. De autoriteiten geven gewapende groepen de schuld van het geweld, maar de oppositie zegt dat het leger schiet op ongewapende demonstranten. Het aantal Chinezen in China is gegroeid tot 1,3 miljard. De bevolking groeide in de eerste tien jaar van dit millennium met bijna 6%. Dat blijkt uit de resultaten van een volkstelling die vorig jaar werd gehouden. Demografen hadden een sterkere bevolkingsgroei voorspeld. Uit de volkstelling blijkt ook dat China in hoog tempo verstedelijkt. Tien jaar geleden woonde ruim een derde van de Chinezen in steden en vorig jaar was dat al bijna de helft.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 my precious heart to break. You promised me forever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 You said you'd never His face, you read the need to adore.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 are beautiful. to it, baby. She goes out every night till the morning's light, and she sleeps all day.